Nederland wil een schikking treffen met nabestaanden van het bloedbad in Rawagede. De staat praat daarover met de advocaat van de nabestaanden. In 1947 vielen Nederlandse militairen het dorp op Java binnen op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Bijna alle mannelijke inwoners werden doodgeschoten. Twee maanden geleden bepaalde de rechtbank in Den Haag dat Nederland aan zeven weduwen van slachtoffers schadevergoeding moet betalen. De rechtbank wees de stelling van de hand dat de zaak was verjaard. De hoogte van de schadevergoeding moest nog worden vastgesteld in een andere rechtszaak. Daarover wordt nu dus door advocaat gepraat. De gemiddelde levensverwachting voor Nederlanders die zijn geboren na 2000 is weer toegenomen. Mannen worden volgens het CBS 75,8 jaar, dat is iets ouder dan eerst. Vrouwen worden met gemiddeld, worden met gemiddeld 82,7 jaar, ruim 2 jaar ouder dan voorheen. CBS zegt verder dat er steeds meer mensen 80 jaar en ouder worden, vergeleken met 10 jaar geleden. Honderdduizenden mensen moeten opnieuw worden ingeënt tegen kinkhoest, vindt hoogleraar Mooi van het RIVM. Volgens hem geldt dat vooral voor mensen die in contact komen met zuigelingen. Niet alleen ouders, maar ook kinderartsen en medewerkers van kinderdagverblijven. Hervaccinatie is volgens het RIVM nodig, omdat het vaccin in de loop der jaren minder bescherming geeft. Kinkhoest is gevaarlijk voor baby's. Ze worden pas ingeënt als ze twee maanden oud zijn. Sinds de jaren 90 komt kinkhoest in Nederland vaker voor, maar volgens het RIVM is er geen sprake van een epidemie. De Gezondheidsraad moet het kabinet nog adviseren over hervaccinatie. Dat advies wordt binnen een jaar verwacht. Op Eindhoven Airport ligt het vliegverkeer stil vanwege de mist. Er zijn onder meer vluchten naar Las Palmas, Pisa, Sofia en Londen geannuleerd. Binnenkomende vluchten uit Pisa, Sofia en Girona zijn uitgeweken naar vliegveld Wezen in Duitsland. Volgens een woordvoerder is het nog niet zeker of de vluchten in de loop van de middag hervat kunnen worden. Dan nog het weer, bewolkt en droog. In het westen gaat het mogelijk wat op en breekt de zon soms door. Temperatuur 8 graden in Groningen en een graad of 12 in Zeeland. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.